Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De deur van een kliniek in de Duitse plaats Heilbron heeft bevestigd dat de Nederlandse neuroloog Ernst Janssen Steur daar werkt. Dat meldt de lokale krant Heilbronner Stieme. In Nederland loopt een omvangrijke strafzaak tegen Janssen Steur. Onder meer omdat hij zijn patiënten vertelde dat ze ernstig ziek waren, terwijl dat niet zo was. Op basis van zijn diagnose zijn mogelijk onnodige hersenoperaties uitgevoerd. In Nederland mag Janssen Steur niet meer als neuroloog werken. Advocaat van de neuroloog wil geen reactie geven op het bericht dat zijn cliënt in Duitsland werkt. En ook de ziekenhuisdirectie in Helsbron wil niet ingaan op vragen van de NOS. In Mexico-stad hebben de autoriteiten duizenden speelgoedwapens vernietigd. Het speelgoed wordt gezien als gevaarlijk, omdat de wapens vaak echt lijken... en criminelen er gebruik van maken bij overvallen. speelgoed werd weggehaald uit winkels in Mexico-stad en omgeving. Volgens de burgemeester van Mexico-stad wordt zeker 30% van de gewelddadige overvallen gepleegd met een speelgoedwapen. Speelgoedwapens moeten volgens de wet fel gekleurd zijn of gemaakt zijn van transparant plastic, maar dat is dus niet altijd het geval. Bij een woningoverval in Breda zijn een agent en de bewoner van het huis vanavond gewond geraakt. Tijdens de zoektocht naar de overvallers werd de motoragent neergestoken. Hoe de gewonden eraan toe zijn is niet bekend. De politie heeft na de overval twee mannen en een vrouw opgepakt. Politie in Amsterdam heeft in een sloot bij een sportpark een Kalashnikov gevonden. Het gebeurde tijdens een zoektocht naar sporen van een schietpartij van vorige week zaterdag in de staatsliedenbuurt. Bij de schietpartij werden twee mannen in een auto doodgeschoten.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 I spent a long time hiding, believing that I was alone. Under the surface, I was stone. When the walls that I built in the end just knocked me down, I let the earth. mí. van Zandvoort. the door this moment so overdue.